uur. Jeroen van Kamp met het NOS Het dodental als gevolg van het instorten van een appartementencomplex... bij de Amerikaanse stad Miami is opgelopen tot vijf. Reddingswerkers vonden in het puin nog een lichaam... waarmee het aantal vermisten uitkomt op 156. Het gebouw stortte afgelopen week deels in. Volgens de autoriteiten kwamen reddingswerkers gisteren... nog een ander stoffelijk overschot tegen. Dat wordt nu onderzocht. Met hulp van speurhonden en sonarapparatuur... werd gisteren de hele dag gezocht naar slachtoffers. Diep tussen het puin woedt nog een brand... wat de werkzaamheden extra moeilijk maakt. De politie van Istanbul heeft traangas ingezet tegen betogers... die protesteerden tegen het verbod op de gay pride in de stad. Ook zijn twintig mensen gearresteerd. Op beeld is te zien hoe demonstranten met regenboogvlaggen door de straten trekken. Ook is te zien hoe agenten betogers wegslepen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. De Istanbul Pride wordt al jaren verboden, officieel om veiligheidsredenen. De laatste Pride die door kon gaan in Istanbul was in 2014. Daar kwamen toen 80.000 mensen op af. Bij een ongeluk met een luchtballon in de Amerikaanse staat New Mexico zijn vijf doden gevallen. De luchtballon vloog tegen de bovenkant van een hoogspanningskabel aan en stortte vervolgens op de grond. Vier van de inzittenden werden dood aangetroffen door hulpdiensten. Een vijfde werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Het ongeluk gebeurde bij Albuquerque, de grootste stad van de staat. De wedstrijd Italië-Oostenrijk is gisteravond geëindigd in 2-1. De viervoudig wereldkampioen won na verlenging moeizaam van Oostenrijk. Dat voor het eerst in de geschiedenis de knock-outfase van een EK-voetbal had bereikt. Italië treft op 2 juli in de volgende ronde België of Portugal. Ook Denemarken heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het EK. De Denen wonnen met 4-0 van Wales. Vanavond speelt Nederland om 6 uur in Hongarije, in Boedapest tegen Tsjechië. Het weer vannacht droog en 11 tot 16 graden. Overdag wolkenvelden en zon bij 25 tot 28 graden. In de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien met onweer toe.